Raymond Seré met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffersgezondheid heeft bekendgemaakt... dat de afgelopen dagen vier patiënten zijn overleden in het ziekenhuis. In een tweet wensen de nabestaanden sterkte. Gisteren werd bekend dat de meeste slachtoffers zijn geïdentificeerd. Volgens de VRT wordt nog gewacht op verder DNA-onderzoek... voor de identificatie van drie lichamen. De andere slachtoffers komen uit onder meer België, Nederland... de Verenigde Staten, Zweden en Duitsland. In ziekenhuizen in België en Frankrijk liggen nog bijna 100 gewonden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry vindt de uitspraken die soms worden gedaan tijdens de verkiezingscampagne beschamend voor de Verenigde Staten. Hij noemt geen namen, maar impliciet wees hij naar de republikeinse kandidaat Donald Trump, die regelmatig hard uithaalt naar moslims. In de hele wereld krijgt Kerry vragen over wat er aan de hand is in zijn land, vertelde hij in een televisieinterview. De heftige retoriek tijdens de campagne is slecht voor het beeld dat de internationale wereld van de VS heeft, denkt Kerry. Door het stormachtige weer zijn verschillende paasevenementen afgelast. Zo gaat op Paleis Soesdijk het jaarlijkse paasfestijn niet door... en ook een aantal paasmarkten in het land gaan niet door vanwege de harde wind. Een deel van de veerdiensten naar Vlieland is uit de vaart genomen... en op Schiphol hebben sommige vluchten vertraging door de harde wind. Het dodental van de zelfmoordaanslag door een Taliban-strijder in Pakistan is opgelopen tot zeker 70. Honderden mensen raakten bij de aanslag in Lahore gewond. De bom ontplofte bij een speeltuin waar op dat moment veel christenen waren die er Pasen vierden. De vulkaan Popocatépetl in Mexico is weer actief. De vulkaan spuwt enorme rookwolken uit van wel twee kilometer hoog. De rook die uit de vulkaan komt kan giftig zijn. Daarom is mensen die rond de vulkaan wonen aangeraden om mondkapjes te dragen. De Popocatépetl spuwt nu alleen nog as uit. De laatste grote uitbarsting met lava was in het jaar 2000. Dan het weer. Langs de kust stormachtig. Zware tot zeer zware windstoten kunnen er voorkomen.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 Take that money watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.